uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Opnieuw een luchtaanval in Syrië. Volgens staatsmedia heeft Israël raketten afgeschoten op Syrische luchthavens en militaire bases. De meeste raketten zouden zijn onderschept en neergekomen in de buurt van de stad Homs. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het leger van Israël heeft vaker doelen in Syrië bestookt... om wapenleveringen van Iran te hinderen. Iran zou die wapens leveren aan onder meer Hezbollah. Bij de raketaanval op Syrië zijn geen gewonden gemeld. Voor de vijfde avond op rij was het onrustig in verschillende Franse steden. De demonstraties om de doodgeschoten Naël verliepen wel rustiger dan afgelopen nachten. Toch waren er weer rellen in onder meer Marseille en Nice. Sinds dinsdag werd in meerdere Franse steden massaal ook geplunderd. Afgelopen avond zijn ruim 400 mensen aangehouden in Frankrijk. Gisteren waren dat er 1300. De provincie Utrecht heeft een coalitieakkoord bereikt. De partijen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA gaan samenwerken. Grote winnaar van de verkiezingen in maart, BBB, valt buiten de boot. GroenLinks en BBB kwamen er niet uit over de energietransitie. Over de inhoud van dit akkoord is nog niets bekend, behalve de naam, aan de slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. En bij een landelijke inleveractie van vuurwapens in Servië zijn 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen de wapens in te leveren nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven zijn gekomen. Dat leidde tot landelijke protesten tegen vuurwapengeweld en de Servische regering, die te weinig tegen het gewelddadige klimaat zou doen. De Serviërs konden de wapens straffeloos inleveren. Volgens de politie zijn er tienduizenden pistolen en miljoenen kogels ingeleverd. Het weer, vannacht opklaringen.